De partijen zijn het erover eens dat er 3 miljard moet worden bezuinigd. Maar er is grote onenigheid over een aantal belastinghervormingen. Vannacht leken de ministers dicht bij een akkoord, maar nadat vicepremier Peters was vertrokken voor overleg met zijn eigen partij, bleef hij weg tot ongenoegen van de rest van het kabinet. Vrijdag moet de begroting worden ingeleverd bij de Europese Commissie. Het CDA wil opnieuw de basisbeurs invoeren voor alle bachelorstudenten. Het huidige leenstelsel is een te grote barrière om te gaan studeren... staat in het verkiezingsprogramma van het CDA dat morgen wordt gepresenteerd. Sinds de invoering van de lening vorig jaar is het aantal eerstejaarsstudenten met een vijfde teruggelopen. De kosten voor de herinvoering van de basisbeurs moeten worden gedekt door de afschaffing van de OV-kaart voor studenten. Daarvoor in de plaats pleit het CDA voor een trajectkaart, waarmee alleen kan worden gereisd tussen woon- en studieplaats. Een purser van Transavia heeft een kort geding aangespannen tegen haar echtgenoot. Ze wil voorkomen dat hij verhalen over haar avontuurtjes met collega's naar buiten brengt. Transavia bevestigt een bericht erover in de Telegraaf. Volgens de krant had de vrouw seks met collega's in de cockpit, in de crewruimte en tijdens hotelovernachtingen op diverse bestemmingen. En ze zou daarover een dagboek hebben bijgehouden dat door haar man werd ontdekt. Transavia wil niet in detail op de zaak ingaan, maar zegt wel dat uit onderzoek is gebleken dat de veiligheid van de passagiers op geen enkele manier in het geding is geweest. Het weer op een aantal plaatsen kan het nog mistig zijn. In het noorden veel bewolking en soms wat regen. Later kan het ook op andere plaatsen regenen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden.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 A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Knopend Holendrecht 5 na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en knooppunt Lunette 15 kilometer. A27 vanuit Almere tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Lunette 18 met drie kwartier vertraging.